Twee uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Een aanrander die door het slachtoffer uit Hoorn zelf werd opgespoord... is veroordeeld tot 18 maanden cel. Zes maanden daarvan zijn voorwaardelijk, zo bepaalde de rechtbank in Alkmaar. Was 32 maanden cel geëist. De man bekende eerder dat hij de vrouw heeft betast en in de bosjes getrokken. De vrouw spoorde de aanrander zelf op nadat hij haar gestolen telefoon had gebruikt. Die informatie werd naar de politie doorgespeeld, maar dat leverde niets op... Uiteindelijk wist ze de man zover te krijgen dat hij een foto van zichzelf maakte en opstuurde. Duurde uiteindelijk nog twee maanden voordat hij werd gepakt. Het staat nu vast dat de brand in de woontoren in Londen is veroorzaakt door een kapotte koelvriescombinatie. Dat heeft de Londense politie gezegd. Bij de brand in de Grenfell Tower vielen vorige week zeker 79 doden. De brand is begonnen in een koelvriezer van het merk Hotpoint. Type stond niet bekend als gevaarlijk. De Britse regering eist nu dat het apparaat wordt onderzocht... Het werd tussen 2006 en 2009 verkocht. En fabrikant Whirlpool heeft alle medewerking beloofd aan een onderzoek. In Brabant hebben honderden boeren geprotesteerd tegen het beleid van de provincie. Het provinciebestuur wil dat de veehouderij versneld, duurzaam en milieuvriendelijk wordt. De sector moet over vijf jaar diervriendelijk produceren en minder stank en fijnstof uitstoten. Vervroegd ingaan van de strengere regels brengt volgens Omroep Brabant veel boeren in de problemen.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 pido.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 darkness disappears every time I look into your eyes. You made me love you. Quest'inverno finirà. And I do truly love you. Fuori e dentro me. internet. www.zfmzandvoort.nl 沉默。 you explore.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 right now. no, no, no. let a tear fall from your eye.